Alleen, ik voel me zo alleen is jouw pantoffels bij de haar, sinds jij van mij verdween. Alleen, ik zit hier zo alleen, ik wil een zoen al prikt je waar, wil jou weer om me heen. Mama is heel slecht te spreken steeds maar te breken. Ik krijg de schuld en jij niet. Alleen, mijn schat, hoe kom meteen? Want ik besef eerst nu pas mama is heel slecht te spreken, omdat jij mij verliet. Papa loopt steeds maar te preken, ik krijg de schuld en jij niet. Alleen, mijn schat, u kom meteen, want ik besef eerst nu pas, jij hoort bij mij.